Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Rode Kruis ziet weinig in het idee om zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland over te brengen. Het demissionaire kabinet kwam gisteren met dit voorstel. Volgens de hulporganisatie is er in Egypte voldoende capaciteit om gewonde kinderen op te vangen. Dat heeft ook de voorkeur van het Rode Kruis, zegt de organisatie in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Egypte is dichterbij en verzorgers kunnen dan met de kinderen meereizen. Het Israëlische leger heeft de identiteit bevestigd van een vrouw die door Hamas is gegijzeld. Het gaat om een 19-jarige soldaat. Hamas bracht een video van haar in gevangenschap naar buiten. Het is niet duidelijk wanneer de beelden zijn opgenomen. Het is voor het eerst dat Israël de identiteit bevestigt van een gijzelaar die nog niet is vrijgelaten. Hamas zegt Israëlische gijzelaars vrij te willen laten... in ruil voor onder meer een wapenstilstand. Het Israëlische leger heeft niet gereageerd op dat voorstel. D66-lijsttrekker Rob Jetten is kritisch op partijgenoten die ook bij olie- en gasbedrijven werken. Dat zegt hij in Nieuwsuur. Zo was de voormalig D66-staatssecretaris Menno Snel voorzitter van een belangenvereniging die belastingen voor gasbedrijven tegen wilde houden. Jette vindt dat kabinetsleden volledig open moeten zijn over hun contacten in belangengroepen. De Europese anticorruptiewaakhond zegt dat lobbyisten een te grote invloed hebben op de Nederlandse politiek. Het demissionaire kabinet, met daarin D66, stemde desondanks tegen de invoering van een openbaar lobbyregister. De Vlaamse regering heeft een stikstofakkoord gesloten. Daarmee moet de uitstoot in 2030 gehalveerd zijn. Eerdere akkoorden waren volgens de Raad van State niet duidelijk genoeg. Volgens de VRT is het nieuwe akkoord milder voor boeren. Zij krijgen kansen om de uitstoot flink te verminderen. Het weer, de dag begint met veel wind. Het is in eerste instantie droog, maar later vandaag geregeld buien. Mogelijk ook met hagel en onweer.